Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Amerikaanse president Biden stuurt 100 militairen en een raketafweersysteem naar Israël. Volgens Amerikaanse media houdt de Verenigde Staten rekening met een aanval van Israël op Iran... als wraak voor de raketten die Iran begin deze maand afvuurde op Israël. En dat Amerikaanse raketafweersysteem is nogal een dingetje, vertelt deze defensiespecialist. Dat is een, eh, een eh, raketsysteem wat tot op 150 kilometer hoogte inkomende raketten kan vernietigen. Dus dat is in feite in de ruimte. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen, als, het, als het systeem goed wordt opgesteld in Israël... dan is heel Israël verdedigd tegen lange afstandsraketten... die van grote hoogte op Israël eh, neer zouden kunnen komen. Ja, de betrokkenheid van de VS in het Midden-Oosten is een groot thema... in aanloop naar de presidentsverkiezingen daar over drie weken. En president Biden zou het besluit daarom nu al genomen hebben. Wereldvoetbalbond FIFA wil in gesprek gaan met clubs, coaches, spelers en hun zaakwaarnemers. Want het transfersysteem moet mogelijk flink op de schop door een uitspraak van een Europese rechter. Die zei eerder deze maand dat voetballers gewone werknemers zijn die net als jij en ik hun contract op moeten kunnen zeggen. En dat zou betekenen dat er een eind komt aan de enorme transfersommen die nu nog worden betaald. Maar wat er dan voor in de plaats moet komen, dat is nog niet duidelijk. Dan een verkeersruzie op de A29 vanochtend die compleet uit de hand is gelopen. Een man werd daarbij de snelweg opgeduwd. En daarna reed een voorbijrijdende auto over de hand van die man. Het incident gebeurde bij de afslag Dinteloord. De ruzie ontstond naar bumperkleven. De twee bestuurders stopten toen op de vluchtstrook en begonnen te vechten. Ja, en dan eh, de Domtoren in Utrecht. Die is nu echt af. Een groepje scholieren mocht vanochtend samen met de wethouder het laatste blok steen terugplaatsen. Ja, ik vond het wel bijzonder dat wij dit mochten doen. En eh, ik vond het ook wel leuk. Na vijf jaar eh, is het heel opwindend om eh, eindelijk weer eh, de dom uit de stijgers te kunnen hebben. Ja, die dom stond dus vijf jaar lang in de stijgers. 10.000 stenen uit die toren zijn gecheckt en vervangen. En ook een hoop andere delen van het gebouw zijn gefixt en vernieuwd. Het weer dan nog vanmiddag in het midden en het zuiden van het land.